Maar dat is geen oplossing voor de lange termijn, zegt het COA. Een tent is natuurlijk een voorziening voor een nacht. En draagt eigenlijk niet bij aan een structurele oplossing die noodzakelijk is. Eh, het is elke keer een stapje verder de, trap af, eh, lijkt het wel. Zo voelt het in ieder geval. Ehm, dat nou, echt nou, zover komen dat het Rode Kruis tenten moet gaan bouwen... voelt voor ons wel heel slecht. Ja, nou, er komen vandaag waarschijnlijk weer veel nieuwe asielzoekers. Dat is vaak zo op dinsdag. Ook de Rolling Stones Show in Zwitserland gaat deze week niet door. Gisteren werd het concert in Amsterdam vlak van tevoren afgeblazen... omdat Mick Jagger corona heeft. Ze hopen dat ze het optreden snel kunnen inhalen. Mick Jagger zegt dat hij milde klachten heeft... maar het concert in Bern van komende vrijdag komt nog te vroeg. Een jongen van 12 is zwaar gewond geraakt in Moergestel in Brabant. Hij wilde oversteken met zijn fiets, maar werd geschept door een bestelbus. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En Lizzo heeft een nieuwe versie van haar laatste single Girls gemaakt. In het intro van het origineel zat een woord dat niet bij iedereen even goed viel. Hold my bag, bitch. Hold my bag. Do you see this shit? I'm a spaz. En dat laatste is waar mensen zich kwaad over maakten. I'm a spaz zou je letterlijk kunnen vertalen als ik heb een spasme. Maar in het liedje betekent het meer dat Lizzo helemaal losgaat. Veel mensen vonden het toch niet oké en dus is er nu een nieuwe versie. Hold my bag, bitch. Hold my bag. Do you see this shit? Hold me back. op Insta zegt Lizzo dat het nooit haar bedoeling was om mensen te beledigen... en dat ze dus meteen actie heeft ondernomen. Ze vindt het belangrijk om als artiest een goede voorbeeld te geven. Het weer langs de kust wat wolken. Verder volop zon vandaag bij 18 tot 23 graden. Morgen en overmorgen ook lekker zonnig. En dan wordt het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de ring Amsterdam de A10 richting Den Haag... dicht tussen knopen Koenplein en Westpoort. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de A5. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half 1. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was me. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 Litouwen koopt 18 howitzers van Frankrijk. Het land investeert honderden miljoenen euro's in bewapening vanwege de crisis in Oekraïne. Een man uit Koevorden is voor misbruik van zijn stiefdochter veroordeeld tot zes jaar cel. De straf van het gerechtshof in Assen is zwaarder dan de vier jaar die de rechter hem oplegde.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 Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. not even close. Drama always follows you home, but I won't be second just to look at your reflection, baby.